Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal Oekraïnse vrouwen gedood. Het motief voor de aanval is nog onbekend. De autoriteiten in Hamburg doen onderzoek naar mogelijk gewelddadig optreden van de politie bij de G20-top. Zeker 27 agenten zouden lichamelijk letsel hebben toegebracht aan betogers, dat melden Duitse media. In totaal loopt er een onderzoek naar 35 agenten, dat aantal kan nog oplopen. Het kabinet komt toch met een vorm van tegemoetkoming voor Q-koortspatiënten. Er wordt 10 miljoen euro voor uitgetrokken. Eerder was het kabinet dat niet van plan. De uitbraak van Q-koorts tien jaar geleden kostte aan meer dan 70 mensen het leven en duizenden mensen werden ziek. Patiënten stelden de overheid aansprakelijk. Die zou de bevolking niet voldoende hebben geïnformeerd en niet genoeg hebben gedaan aan bestrijding van de Q-koorts. Minister Hennis van Defensie reageert geërgerd op berichten over klachten binnen het korps commandotroepen over de staat van het materiaal waarmee moet worden gewerkt. RTL Nieuws meldt dat er levensgevaarlijke situaties ontstaan door geweren die in de hand kunnen ontploffen, geluiddempers die losraken en verbindingsradio's die het begeven. Hennis noemt de berichten kort door de bocht, te kort door de bocht. Zij zegt dat er al jaren wordt gewerkt aan het oplossen van de problemen. En de Fransman Warren Barguil heeft de dertiende etappe van de Tour de France gewonnen. Hij bleef achtervolgens Nairo Quintana en Alberto Contador op de eindstreep voor. De Italiaan Fabio Aru behoudt de gele trui. En het weer tot slot. Vanavond is het overwegend droog. De minima liggen vannacht rond de 11 graden. Morgen is het grijs, bewolkt, met hier en daar wat regen.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 De linkerrijstrook is afgesloten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 7 kilometer file. A10 Volendam de Nieuwe Meer tussen knooppunt Watergaasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer. Op de A27 richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam nog 8 kilometer.